girl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the ball. gek soort stereo hebben ze hier weer van gebrouwen. Diana Washington met Mad About the Boy uit 1992. Het nummer lijkt veel ouder, qua stijl dan, hè? aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Welkom terug. Eh, tot 12 uur. Lekker veel muziek nog. En een mooie reportage straks dus hier allemaal in de show.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 Kenny Loggins en Jim Messina, Loggins en Messina ook wel kortweg genoemd. Your Mama Don't Dance. En Your Papa, ach, die doet niet aan de rock'n'roll. Heb je dat weer natuurlijk. En Joost Nuizel ervoor. Goh, dat is een mooie. Heeft ook alles te maken met carnaval. En dat is volgende week al, jongens. En mede, dat wordt gezellig weer hier in Zeeuws-Vlaanderen. En overal is weer van alles te doen. En het grappige is, wij publiceren het allemaal op onze website.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 Rhythm of Life. Als je zo'n rustig ritme hebt, nou dan ben je een eh, gezegend mens zou je kunnen zeggen. Verder hoorde je een leuke van Train, Drive By. Straks over Straks... <coughs> jawel. Straks over een paar minuten een... Eh, reportage van Jeroen van Gent. Goeie vraag heeft hij trouwens gesteld aan de mensen welk levensjaar zou u nog wel eens willen herbeleven? Ja, ik denk dan bij mezelf, mm, wanneer was ik het gelukkigst? Wanneer heb ik het meest spannende meegemaakt? En wanneer was dat dan wel? Nou, die vraag stelde hij aan mensen op straat. En over een minuut of tien hoort u de antwoorden van de mensen op straat. Interessant. Dat dus, hier bij ZVL. Everybody's talking everywhere you go.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 do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man a, another kind of helping hand. Omroep ZVL. hier een beetje op de stoelen heen en weer te wiebelen. Het kraakt nogal, dus we zitten nu even stil. Want anders piept en kraakt het. <laughs> dat is niet bevorderlijk voor de uitzending natuurlijk. Hè? OMD, lekker. So in Love en Donna Hightower. Eh, the World Today is a Mess. Dat zong ze in de jaren 70. <laughs> Maar het is natuurlijk ook heel erg van toepassing op vandaag zou je kunnen zeggen. Tijd voor de nieuwe single van Nielsen. Scherven. Kom je net bij de show? Goedemorgen, wees welkom bij ZVL. dansen op de scherven van mijn hart. Omroep ZVL. Dandy, dandy, where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you little life? You're chasing all the girls, they can't resist your smile. Oh, they long. fancy pouring out your charm to meet your own demands and turn it off at will. Oh, they long for dandy, dandy, knocking on the back door, climbing through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play. Oh, you fast and dandy. You know you can't escape the past the groundy, and see the people settle down.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 Voor op de zondagmorgen hier bij ZVL. Terwijl wij hier aan de koffie zijn en eh, aan de stroopwafelen. Want die waren in de aanbieding deze week. 14 eh, eh, voor de prijs van 12. Dus daar genieten we dan maar weer van. De XL-aanbieding zouden we kunnen zeggen. Goed, tijd voor onze eh, reportage. Hè? Het dagelijks nieuws gaat op dit moment sneller dan ooit tevoren, schrijft Jeroen van Gent hier. Kunt u het allemaal nog wel een beetje bijhouden, zullen we maar zeggen? Herkent u zichzelf nog wel terug in deze tijd? Ook een goede vraag. Of zit u met uw hoofd in vroegere jaren? Welk levensjaar zou u dan nog wel eens willen herbeleven? Nou ja, Jeroen Vergent ging de straat op. Vroeg het u en jawel, daar zijn ze weer. Uw antwoorden. Welk levensjaar zou u nog wel eens een keer willen herbeleven? Zo, dat is een goede vraag. Ik denk de jaren eh, negentig. 90. Ja? Ja, ik bedoel, toen was ik zelf een tiener. En uh, ja, het was een eh, heel ander tijdperk, heel ander uh, ja, gebeuren. Supergezellig. Oh, ik denk mijn studententijd. Dat was, oh, toch, ja, dat was toch een fantastische tijd. Geweldig. <laughs> ja. Nee, het jaar wat komen gaat. Het jaar wat komen gaat? Ja, dat is voor, voor mij fantastisch al. U kijkt nooit terug? Oef. Nee, nee, nee je wilt er vooruit kijken. Ja, goeie. Ja. Ja, dat denk ik zeg ik een jaar of 16. Dat is, ja, mooie leeftijd. ja. mooie leeftijd. Net begonnen met... rijden. precies, mag je alles. ja, dat, ja. Eigenlijk meer gewoon dat, eh, met, met de kennis van nu of gewoon toen herbeleven? Ja, toen herbeleven denk ik. Ik verlang altijd wel naar nostalgie weer. Als ik foto's zie van vroeger, denk ik, ja, dat, hè, er is niks meer van over. Dat, dat speelt daar ook weer in mee, hè, allemaal. Het ging kennelijk goed rond die tijd. 16. Beter, denk ik, ja. Als ik dan tegen hem zeg van joh, eh, vroeger was alles anders. Ja. Dan hoor ik ook wel eens eh, mijn ouders eh, zeggen van ja, vroeger was alles ja, anders. Ja, dat deden ze toen ook. Ja, jaren 70, jaren, jaren 60 denk ik. Maar eh, ja, ik denk eh, mijn tiende jaar, denk ik. Wat behelste de, de 90s? De vibe, de, muziek, de, muziek, eh, de gemoedelijkheid, de, de manier hoe we met elkaar omgingen, het respect in de samenleving. er gebeurde ontzettend veel. Er was nog helemaal geen... mobiele telefoons waren er nog niet. Internet was er nog niet. Dus ja, er was een hele andere interactie zeg maar, met, met elkaar. Nee, maar dan vraag ik gewoon, wat gebeurde er rond 25? Dus zeg van ja, dat wil ik nog een keer. reizen gewoon mijn ding kunnen doen. Vrijheid. Zou je het nog een keer kunnen terug kunnen pakken, nu heel veel later? Dat u dat alsnog een keer doet? Tuurlijk. Herbeleven ja, dus? Ja, maar daar ben ik mee bezig. Oh, daar ja. bent u mee bezig? <laughs> ja. Welke levensjaar zou u nog wel eens willen herbeleven? Oh. Kan je aan jaartal denken of aan een leeftijd van jezelf? Ja, ik, nou, ik, ik zou zelf denk ik het jaar 2000 willen beleven. Ja? Toen koos mevrouw en ik heel bewust voor een gezinsarbeider. We hadden toen één dochter. En eh, toen is het baltje weggerold, dat was een pleegzoon. En vandaar dat we dus nu zo'n heel groot gezin ook hebben. En dat, eh, dat is, dat jaar is het heel snel gegaan. Eind van het jaar geloof ik eh, vier, vijf of zes kinderen. Hey. Ik ben tel een beetje kwijt. En dat was ja, veroorzaakt door de enorme wachtlijsten. En dan zijn het systeem, dan weten ze je te vinden. Maar we hebben heel veel geluk gehad. Dus dat, dat, ja, dat was wel een soort kiem in ons leven. Wat uiteindelijk heel veel impact heeft gehad. Ja. En nog steeds heeft. En dat positieve dus zin. Allemaal pleegkinderen dus. Ja, klopt. Ja, op eentje na. En het jaar 2000 was het jaar dat het allemaal ging rollen of zo? Ja, toen, eh, ja mijn dochter was in 1996 en dan eh, mijn pleegzoon, mijn zoon, was van 2000. Nou en eh, de meeste kinderen die, die wonen nog steeds bij ons thuis. Nou ja, studeren. Ik heb de PABO gedaan. Sorry voor iedereen die nu de PABO doet, maar het is niet heel hard studeren. Oh! <laughs> en nou. ja, ik heb daarvan genoten. Ja. ja met allemaal eh, dingen opsteken, elke dag weer nieuwe dingen. Nou, vooral het uitgaan en het eh, oh, uitga oh, in de stad hangen. Oh, eh, <laughs> De feesten. Ah, ja, nee, dat, dat komt er allemaal bij. Ja. Maar ja, dat helpt met studeren toch, neem ik aan. zeker. En dat is ook een fase in je leven die je gehad moet hebben, denk ik. Ja. Maar dat is natuurlijk fijn als je dat kan combineren en toch iets opsteekt en een diploma eh, in de zak steekt. Na nou, vier jaar ook nog een diploma in je handen hebben is dan eh, meegenomen, denk ik. Ja. Oh, was het zo erg met feesten? <laughs> nee hoor, nee, ik heb, nee, wat ik zeg, ik vond het echt een hele leuke tijd. Ook denk ik het, eh, de zelfstandigheid. Je bent los van je, ik ging op kamers, dat komt toen nog. Hè. Dat en, alleen, ja. en los daarvan, je, je, gaat voor jezelf zorgen. Er komen allemaal andere dingen op je pad. Het is gewoon echt, ik heb dat ervaren als een hele nieuwe fase in je leven leven. En dat vond ik echt fantastisch. Volwassen worden. Ja, ja. ja dat. Oké, dus, eh, eh, dus er is niet iets bij van die zegt... oh, maar dat was zo interessant, wil ik nog eens even... Nee, nee, dat is geweest. Er komen juist leuke dingen aan misschien. Dus... Eh, u bent heel erg positief, zeg. Geweldig. Ja, ja, ja, waarom moet je negatief zijn? Nee, ik ook, ik ook nee, niet. Nee, nee, nee, ik ben ook zo met deze vragen. Ik zoek er altijd naar. En nou vind ik iemand die <laughs> helemaal positief is. Hartstikke goed. Nee, maar is niet... U heeft wel prettige herinneringen ook, toch? Ja, ja zeker. ik heb een goed, leven. Ja, ik heb nooit... Ge... Sommige mensen kijken wat ah, slechte dingen gebeurt. Nee, je moet kijken naar de goede dingen. Gewoon kijken. Ja. Verderop. Gewoon de lijnen weer doortrekken. De eh, lijn weer doortrekken. Ja. 1998. Uh, uh, nee. Twee jaar voor de eeuwwisseling. Wat gebeurde er toen? toen werd mijn zoon geboren. Dat was wel eh, heel, eh, een wonder, een wonder voor mij. Dat is het zeker. Ja. En dat gevoel is weggegaan en dat wilt u misschien herbeleven? Of vul ik het nu voor u in? Nee, hoef ik niet zozeer te herbeleven. Maar dat was wel een heel ja, gelukkig moment. Ziet u het nog terug in, in uw kind, zeg maar? Ja, zeker. Ja ja. ja. heel fijn, eh, heel fijn kind, heel fijne jongen. Dat heeft nog wel een parallel met toen? Toch nog wel, ja. Ja, zeker. En nog een keer overdoen, herbeleven. Tekent u ervoor, zou u doen als het kon? Ja, eh, zeker. Maar aan de andere kant, ik bedoel, het moet ook niet te lang duren. Ik bedoel, van, we moeten ook niet stilstaan. En, eh, als ik in een tijdsmachine zou kunnen stappen en dat heen en weer zou kunnen gaan, had ik het zo gedaan. <laughs> het is beter als nu. Nostalgisch verlang. In, in alle opzichten, denk ik. Ja. Toch? Vind ik hoor, maar goed, dat is... Het zijn weer allemaal, weer andere dingen, maar goed, ik ga, ik ga die invullen voor nee, maar, maar 16, dat is echt een, beetje nostalgie dan. Ja, nou dat ja. Gewoon nog zonder zorgen. Ik zie u gaan, tot brommetje hoor. Ja, heerlijk. Hey. <laughs> Vrijheid. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen and fall. Lekker hè? <laughs> Ja. Wordt altijd gezegd hier in de studio, wat draait nu weer? Maar ja, ik ben wel een beetje fan hoor van deze dame Vicky Leandros. En daarom, op deze zondagmorgen, die boetsuki klang <laughs> Jawel. En Simon Garfunkel hoorde je ervoor met A eh, Hazy Shade of Winter. Die we natuurlijk eh, veel meer kennen van de Bengals. Maar het is wel een nummer van eh, de heren Simon Garfunkel die het maakte in de jaren 60. En de dames Bengals deden het gewoon in de jaren 80. Dus wel even een tijdje verder. De tijd schiet op. We gaan al richting het volgende uur. En in dat volgende uur is weer ruimte voor jouw muzikale suggesties. Dus er is alle reden om zometeen meteen invloed uitoefenen op het volgende uur. De volgende twee uur eigenlijk. Eh, wil jij een bepaald nummer horen? Denk je bezig, uh, dit draaien jullie nooit hier op ZVL. En ik vind het echt prachtig. Dan kun je gewoon je verzoekje indienen via onze website. Omroepzvl.nl. Vul daar het formuliertje in. En dan gaan mijn collega's straks na 12 uur aan het werk. Om eh, jouw muzikale suggestie te verwerken. Mijn muzikale suggesties zitten hier in de show. Zo ook een muzikale suggestie voor The Voice of Europe. Jawel, Eddie Wally uit Edvelde. Luister mee naar Sherry. Sherry, Sherry, dans met mij de tango morning. Chérie, chérie, want we zijn voor elk ander geboren. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele chérie. Oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Zij was jong en ze zong voor de micro. Hij was blond en zijn schip was juist daar. Het orkest speelde zachtjes een tango. En hij vroeg met een glimlach aan haar Chérie, chérie, dans met mij de tango d'amour. Chérie, chérie, want we zijn voor elkander geboren. Chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a He was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel in you tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up and far. Roger Whittaker, A New World in the Morning. Hij begon als kunstfluitert, <laughs> jawel. En maakte prachtige hits, vooral in Duitsland. En je hoorde ervoor, ach natuurlijk, eh, Eddie Wally, ik zei het al, de Voice of Europe uit Ertvelde. Die ook werd gebruikt voor een lied, jawel, van eh, Even tot hier. Je kent wel dat cabaretprogramma of dat satirische programma van BNN Vara op zaterdagavond. Moesten wel altijd erg om eh, lachen. Misschien moet je het nummer maar eens opzoeken om eens naar het filmpje te kijken. Je weet wel, dan is het altijd weer een politieke grap zou je kunnen zeggen. Je hoort het hier bij ZVL. Het loopt wel aardig tegen 12. Schiet ontzettend op de tijd. En de ik heb nog een paar prachtige nummers voor je, dus blijf lekker hangen. aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap. Ja, fijn dat je erbij was. En ehm, ik hoop weer dat je erbij bent volgende week zondag. Midden in het carnavalsgebeuren. Hier in Zuid-Vlaanderen. Dus eh, maak toch wel weer een leuke show van volgende week. Dus eh, en zometeen het eh, verzoeknummerprogramma. Dus blijf lekker hangen. Want er zit vast wel weer verrassende muziek voor jou bij. En je kunt er nog steeds even invloed op uitoefenen. Via onze website www.omroepzvl.nl De laatste voor vandaag is wel een beetje een wat meer ruig nummer van de Simple Minds. Don't you forget about me. Ik wens je een ontzettend leuke dag. Fijne dag bij ZVL. En geniet er een beetje van. Want de temperaturen zijn eigenlijk voor februari niet verkeerd. Wat mij betreft tot inside and out and love strange, so real.